De ontslagboete blijft bestaan voor bedrijven die meer dan 20 mensen ontslaan... en geen akkoord hebben met de vakbonden. Ook wordt het hele steunpakket verlengd van drie naar vier maanden... waardoor het tot 1 oktober loopt. Van de midden- en kleinbedrijven die recht hadden op een gift van de overheid van 4000 euro... heeft een kwart een aanvraag ingediend en dat geld ook gekregen. Volgens de cijfers van het CBS tot 15 mei heeft vooral de horeca een beroep gedaan op de regeling. Die was ingesteld na de coronamaatregelen. Bedrijven die hun klanten vanwege de coronacrisis een voucher aanbieden... houden zich niet altijd aan de afspraken, dat zegt de autoriteit Consumentenmarkt. De waakhond constateert dat vouchers voor het niet doorgaan van concerten, festivals en sportwedstrijden vaak niet alle kosten dekken die de consument heeft betaald. Daarnaast krijgen consumenten niet altijd informatie over hoe ze geld kunnen terugkrijgen als ze de tegoedbon niet willen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FBI zijn een onderzoek begonnen... naar de dood van een ongewapende zwarte man in Minneapolis, zegt president Trump. Hij noemt de dood van George Floyd een zeer triest en tragisch voorval. Een witte agent hield Floyd minutenlang op de grond door zijn knie in de nek van het slachtoffer te duwen... waardoor hij geen lucht meer kreeg. Het onafhankelijk kiesbureau in Suriname heeft forse kritiek op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Twee dagen na de parlementsverkiezingen is het ministerie nog steeds bezig met het verwerken van de stemmen. De voorzitter van het kiesbureau zegt dat ze de uitslag al heeft en dreigt die nu zelf maar bekend te maken. Het ministerie zegt dat de verdraging is te wijten aan de coronacrisis. Het weer, is vandaag vrij zonnig bij 16 tot 22 graden. In de loop van de middag trekken vanuit het noorden wat stapelwolken het land binnen. Dit was het NOS Journaal.